uur. een Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft nog eens drie verdachten opgepakt... voor de rellen vorige week in de Schilderswijk in Den Haag. In totaal zijn nu bijna 200 250 verdachten aangehouden. De meesten moeten volgende week voor de rechter verschijnen via snelrecht. De onrust in de Schilderswijk ontstond na de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Hij overleed na een hardhandige arrestatie aan zuurstoftekort. Het lichaam van Henriques is op weg naar Aruba. Het vliegtuig met zijn lichaam vertrok aan het begin van de middag. Henriques wordt donderdag begraven. De begrafenis wordt betaald door de gemeente Den Haag. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist tegen oud-SS'er Oscar Gröning. De man van 94 wordt ook wel de boekhouder van Auschwitz genoemd. Hij staat terecht voor medeplichtigheid aan de dood van 300.000 Joden. Tussen 1942 en 1944 werkte Gröning als onderofficier in het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Hij haalde het geld uit de bagage van de Joden die aankwamen en naar de gaskamer werden gebracht. Gröning heeft nooit ontkend dat hij in Auschwitz heeft gewerkt, maar hij noemt zich een radertje in het geheel. De fractie van 50PLUS heeft in het torentje met premier Rutte en vicepremier Ascher gepraat over de lastenverlichting van 5 miljard euro. Tijdens het gesprek zijn geen concrete afspraken gemaakt, maar volgens fractievoorzitter Krol is er meer dan aandachtig geluisterd naar zijn standpunt. 50PLUS wil dat een miljard euro wordt gebruikt voor het verhogen van de AOW. Verder wil de partij dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd. De coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer de steun nodig van andere partijen voor een meerderheid. Het weer, af en toe zon, maar ook wat wolken. De kans op buien nemen toe en vooral in het, oost van het land, vooral in het oosten van het land. Daar kan het ook onweren. Het is 25 tot 29 graden. In het westen koelt het al af. Morgen geregeld buien en af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. En dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad A13, daarna Rotterdam voor de afrit Berkelen Rode reis langzaam rijden over 4 kilometer. op de A27 Utrecht Goorkum na een ongeluk bij Hagenstein 5 kilometer tot Lexmond. De linker rijstrook is dicht.